5 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Voor zit Italië nog jaren in een economische crisis. Het IMF heeft de verwachtingen voor de derde economie van Europa naar beneden bijgesteld. Vanwege de grote economische gevolgen die de brexit lijkt te hebben voor de Italiaanse banken. Volgens het IMF duurt het op zijn minst nog tot 2025... voordat Italië economisch weer net zo goed scoort als in 2008. Het laatste jaar voor de crisis toesloeg. In een rapport schrijft het Internationaal Monetair Fonds dat de Italiaanse overheid enorme uitdagingen tegemoet gaat. Verzekeraar Agmea, het moederbedrijf van Interpolis en Centraal Beheer... verwacht dat het bedrijf verlies leidt door de zware regen- en hagelbuien van de afgelopen tijd. Het bedrijf schat het schadebedrag bij zijn klanten op 260 miljoen euro. Een deel kan Agmea nog terugkrijgen van zijn eigen verzekering... maar dat is niet genoeg om uit de rode cijfers te blijven. Republikeinse leiders in de VS willen dat het ministerie van Justitie onderzoekt of Hillary Clinton mijnheid heeft gepleegd. De democratische presidentskandidaat zei in oktober tegen het congres dat ze als minister van Buitenlandse Zaken geen staatsgeheimen via haar privémail verstuurde. Maar de FBI concludeerde vorige week dat ze dat wel deed. De e-mail kwestie achtervolgt Clinton al langer. In een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan heeft een gevangene twee gerechtsdeurwaarders doodgeschoten. De 45-jarige gevangene had een wapen van een agent in de rechtbank weten te bemachtigen, schoot om zich heen en probeerde het gebouw uit te vluchten. Vervolgens werd hij zelf doodgeschoten door agenten. Een plaatsvervangend sheriff en een vrouwelijke omstander raakten gewond. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag vandaag... met zon, stapelwolken en buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en donderdag blijven hetzelfde, al daalt de temperatuur nog wel een paar graden.